Al fijne dagen en een voorspoedige start. Raymond Seré met het gewoon laf dat leden van de Tweede Kamerfractie anoniem kritiek op hem leveren in het AD. Het mogen duidelijk zijn dat dit gedrag niet thuis hoort bij deze partij. Deze mensen moeten zichzelf afvragen of ze wel bij de SP thuis horen al, zegt Roemer. Tade meldt vandaag dat de nood in de Tweede Kamerfractie kennelijk zo groot is... dat verschillende SP-Kamerleden op eigen initiatief de krant hebben benaderd om hun verhaal te doen. Zij zeggen dat Roemer niet in staat is om de fractie te leiden, laat staan Nederland. Ze vrezen dat de SP flink gaat verliezen bij de verkiezingen in maart. Na een relatief rustige nacht komen er vanuit het oosten van Aleppo berichten van nieuwe beschietingen en explosies. De strijdende partijen beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren dat gisteren werd afgesproken. In Oost-Aleppo zou vanochtend een begin worden gemaakt met de evacuatie van rebellen en hun families. Mogelijk is dat opgeschort vanwege de nieuwe berichten over geweld. De bussen die klaar stonden zijn weer leeg vertrokken. De Russische minister Lavrov liet vanochtend weten dat het nog enkele dagen zal duren... voordat er een definitief einde is gemaakt aan de laatste verzetshaarden. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken roept ambassadeurs van Rusland en Iran naar zijn kantoor. Die landen steunen het regime van president Assad. Koenders wil van de ambassadeurs de garantie dat rebellen en burgers op een veilige manier Aleppo kunnen verlaten. Volgens Koenders ontbieden ook andere landen de ambassadeurs van Rusland en Iran om over de humanitaire situatie te praten. Hilversum mag het afsteken van vuurwerk in het centrum tijdens oud en nieuw verbieden, heeft de Raad van State beslist. Vuurwerkhandelaren proberen het verbod al jaren tegen te houden. In 2014 zei de rechter ook dat de gemeente het vuurwerk niet mocht verbieden. Vorig jaar was het verbod wel van kracht. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. En dan het weer. Het is bewolkt met in het noorden nog mist en wat regen, maar ook daar wordt het de komende uren droog.